Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Tenerife worden nog eens 4000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden op het Canarische eiland. Gisteren moesten ook al 4000 mensen hun huis uit. De autoriteiten zeggen dat de branden op Tenerife te heftig zijn om te kunnen blussen. Aangewakkerd door de droogte en de harde wind. Mogelijk moeten binnenkort nog duizenden mensen worden geëvacueerd. Schrijver en columniste Tineke Bijshuizen is overleden. Ze werd bekend met haar columns in het weekblad Libelle... waarvoor ze dit jaar 50 jaar schreef. Op de website van Libelle wordt Bijshuizen herdacht als icoon van het blad. Naast columns schreef ze ook boeken en songteksten... onder meer voor Rob de Nijs en Lisbeth List. En ook scenario's voor de politieserie Spangen. Tineke Bijshuizen was 84 jaar. De Russische maanlander Luna 25 kampt met een technisch defect. Wat er precies aan de hand is, zegt ruimtevaartorganisatie Roscosmos er niet bij. De Luna 25 werd ruim een week geleden gelanceerd... en draait nu in een baan om de maan met als doel daar te landen. Door het defect kon de maanverkenner nog niet in de juiste baan worden gebracht... om in het Zuidpoolgebied van de maan te landen. De Luna 25 heeft al wel foto's doorgestuurd, onder meer van een diepe krater. Ook zou de inslag van een kleine meteoriet zijn geregistreerd. PSV heeft in Arnhem met 3-1 gewonnen van Vitesse. De Arnhemmers kwamen op voorsprong, maar in de tweede helft zette PSV orde op zaken. Vanmiddag liet Ajax in Rotterdam wel punten liggen bij Excelsior. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Het weer. Het is overwegend zonnig. Ook vannacht blijft het droog. Minima rond 15 graden. Morgen flinke periode met zon, maar ook enkele wolken. En het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 En als opening worden we trouwens eh, Antonello. Antonello Ferrari en Aldo Masco Met Play That Funky Music. Het komen nu weer een hoop lekkere muziek. Ik heb zo meteen nog een beetje shownieuws voor je. Onder andere nieuws over Nicky Romero en nieuws over uh, Cross. Ja, dat is alweer eventjes een tijdje geleden. Nou ja, hè, een tijdje geleden. <laughs> Vorige maand, hè. Maar er is nog even lekkere muziek. Onderweg zometeen Sap Jr., Carmina Dai en Mr. V. Maar is die Becky Hill en Louis Thompson met Side Effects. I've been thinking, I've been drinking, and it's in the modern needs to toss the feeling. I ain't joking, I think I'm broken. Something triggers me at any given moment. Wasn't my plan, but it's the truth. And it ain't a phase that I'm going through. All that I am, all that I do it seems to be revolving around you Cause I could be alone or in the club Or someone else's bed All I gotta do is think of us And I get these side effects Feeling like I'm People talking, and I've been dodging.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 Daarvoor muziek van Seb Jr. en Camina Day, Mr. V, The Menu. Dat was de plaat die je hoorde. TVM Zandvoort, zaterdagavond. Ik weet niet of je een beetje fan bent van eh, Nicky Romero. Hij draaide laatst nog op Tomorrowland. Maar hij staat op 2 december voor het eerst met een eigen show in de avonds live in Amsterdam. De kaarten voor Night Vision, als een show van de Nederlandse DJ heet... die zijn afgelopen maanden gestart. de show is toegankelijk voor alle leeftijden. Ja, ik weet het niet hoor, maar... Eh, maar eh, de 34-jarige Romero komt er met Night Vision een, eh, komt er een droom uit. Laat die weten, ik speel al langere tijd met de invulling en uitwerk van dit concept. een solo eh, show voor dit formaat stond al heel lang op mijn bucketlist. Zo zegt Nicky Romero. Eigenlijk heet hij gewoon Nick Rotteveel. Het evenement wordt geproduceerd door Artist Division. Het internationale eventenbureau, evenementenbureau moet ik zeggen. E&A Events, bekend van concepten als Don't Let Daddy Know, Kingsland Festival en Martin Garrix ADE. De shows van DJ zijn doorgaans alleen toegankelijk voor mensen van 18 jaar en ouder. Maar de show van Romero is voor eh, jong en oud. Naast concert in Amsterdamse Concerthal brengt Romero dit najaar een album met dezelfde titel uit Night Vision. Het is daarnaast het uitgangspunt voor de aankomende internationale tour. Dus eh, ik zou meteen even kaarten bestellen. Nicky Romero 2 december dus in AVAS Live in Amsterdam. En de attractie op de Zwarte Cross, waarbij vorige maand een ernstig ongeluk gebeurde, die keert niet terug op het Festivalterrein. Dat meldt de organisatie van de eh, Zwarte Cross gisteren. Het gaat om de attractie eh, Do Your Own Stunts. Een soort schrans voor een paar meter hoog... waarvan eh, mensen in een rubberen band... Kun je, kan je daar even naar beneden glijden. onderaan de, gans, onderaan de schans zo een beetje plaakgeblek. Jongens, te weinig bij je kop. Maar er staat een groot luchtkussen om de val te breken. Alleen, ja, het ging niet helemaal goed. Niet de eerste keer dat er ongeluk bij gebeurt. Het is nog onduidelijk hoe het is gebeurd, dat ongeluk. de Nederlandse Voedsel- en Warenwetautoriteit is samen met de forensische afdeling van de politie nog bezig met het ongeluk. Maar op 21 juli gebeurde het. De 47-jarige man eh, die werd zwaar gewond uh, naar het traumacentrum in Enschede gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met de Amsterdammer gaat, maar eh, het ging laatst nog niet zo goed. Dus don't duur ons dan, zullen we maar zeggen. CFM Zandvoort, de Nightwalk, zaterdagavond. Stapavond, leuke feestjes, ga ik je zo alles over vertellen. De hele weekend trouwens feestjes vlakbij. Misschien als de wind goed staat, dan kun je het zelfs horen hier in Zandvoort. Maar wat is nu muziek? Nick Kelly en uh, eh, Chilassi en Michelle Louise met Keep Fighting. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. I'm trying, trying to survive. Keep my head up, eyes upon the prize. When I feel like I can't take it anymore, I continue to shine. Whoa, whoa, whoa. giving, giving my all in all. I keep fighting, so I dare not fall. And when adversity comes my way, I still continue to stay. music. Cause I'm open doors Well I got somebody Somebody to love They don't need my money Cause I'm open doors Well I got somebody Somebody to love they don't need my money, cause I'm more than enough. Well, I got somebody, somebody to love. They don't need my money, cause I'm more than enough. Well, I got somebody, somebody to love. They don't need my money, cause I'm more than enough. Every Saturday at ZFM Zanford. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Samen met Nitro Deluxe met Brutal. En daarvoor horen we White Ocean met Somebody. Zo werd het even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 19 augustus.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 Raimundo, de man die de line-up in handen heeft. En die hier natuurlijk gewoon uit Zandvoort komt. Raimundo vanavond eh, in de Escape in Amsterdam met eh, het wekelijks feestje Brainwash. En vanavond heeft hij meegenomen Nomen RSCL, Sexy Mr. S en MC Janto zijn ook van de partij. Vanavond dus eh, het wekelijkse feestje Brainwash in Escape in Amsterdam. En als we doorlopen komen wij Club Air. Dat is vanavond Throwback. begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie afgekort alleen de letters throwback.nl of air.nl. Dan vind je al die informatie. En als je wat hebt met hip-hop en RB, dan kan je ook doorgaan naar de Melkweg vanavond. Of vannacht. Dat is het wekelijks feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht nu tot 5 uur in de ochtend. Hip-hop en RB. En voor meer informatie aan elkaar geschreven: encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met eh, onder andere eh, MK en Prime. Die zijn daar van de partij. Dus eh, vanavond dus wekelijks feestje Encore in de Melkweg in Amsterdam. En natuurlijk dit weekend Mysteryland. Ja, het zit hier bijna om de hoek. Vorige week hadden we nog eh, ehm, Dance Valley. En daarachteraan Dutch Valley in Sparenwoude. En nu eh, nog iets dichterbij. Mysteryland 2023. Begon vanmiddag om 12 uur, doet het vanavond 11 uur. En eh, ja, je kan even checken de informatie. Mysteryland.nl of eh, recreatie eh, Noordholland.nl. Dan kom je er ook. En vandaag waren onder andere Avo Brooster, Atmosphere, Beastie, Benny Rodriguez, Brandon Hart, Chucky, TJ Bolland, The Mouth of Madness, Frankie Rizzardo, FS Green, Gregor Treasure, Headhunters, Lady B, Leon Benesti, Mad Dog, Medusa. Ja, gewoon eh, Paul van Dijk trouwens. Een heleboel uh, <laughs> DJ's. Bekende en onbekende DJ's. En eh, het is het hele weekend Mysteryland. Uh, en het vindt allemaal plaats eh, op het voormalig Florianenterrein. In natuurlijk, ja, Hoofddorp. Dat is het tegenwoordig noemen, hè. Zit een beetje tussen Hoofddorp en Haarlem in. Dus, hè, ja, misschien de kaart van morgen. Misschien was je er vandaag ook geweest. En hebben we nog een leuk feestje? Ja, nog een leuk feestje. Als je ervan houdt, Reggae Lake Festival. Dat is ook het hele weekend in het Gaasperpark in Amsterdam. Is vanmiddag om 1 uur begonnen. Het Duurt tot 11 uur vanavond. dus natuurlijk reggae. En voor meer informatie check de website aan elkaar geschreven reggaelake.nl. En dan gaan wij door met muziek. Want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd.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 TVM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. We gaan eens even kijken welke platen er erg populair zijn. In de clubs, op de radio, op de streams en natuurlijk op de festivals. Oftewel de Nightwalk 10. Deze week op 10, MD Express met God Made Me Funky. Op 9, Blondish met eh, Call My Name. Op 8, Bob Sinclair met World Hold Up. Samen met Steve Edwards. Op 7, Divine Slow en Who met What You Need. Op 6, Kashmir en Dajé met Brighter Days. Op 5, Asking van de MK, Sonny Fondera en Clementio Douglas. Op 4, Another and Able Boulder met Relax My Eyes. Op 3, Fred Again met Adore You. Op 2, Fisher en Aztec. Nee, Attic moet ik zeggen met Take It Off. En eh, ja, nog steeds verwacht ik dat hij op nummer 1 komt. Maar uh, Peggy Gao, die houdt het lang vol. It goes eh, like Nana. Staat nog steeds op nummer 1 in uh, de Nightwalk 10. En die gaan we niet draaien, want die heb je al zo vaak gehoord. En ik hoorde dat die eh, op eh, Tomorrowland ook helemaal grijs gedraaid werd. Ik heb andere muziek voor je. Mauer, West End en Cammy Bear met over. stage, DJ Mario Zanfort. salty with? Who you getting salty with? Who you getting salty with? Who you getting salty with? Who you getting salty with? Who you getting salty with? Who you getting salty with? Can you handle it?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 Nu nog even muziek. Onderweg James Hyde. en Major Laser met Number One. Maar eerst die een van mijn favoriete zomertracks op de festivals. D.O.D. met So Much In Love. Ik zeg tot zometeen na de break. DJs, and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfort. Anywhere we go, we are number one. Kill all them Nightwalk Main Stage. vroeg, hè? Oh, oh, oh. Het was net kwart voor geweest. Ik zit gewoon mijn programma af te kondigen en ik ben klaar. En ik pak even een biertje. En ik denk, het is nog niet 1.47. Ik denk, we zijn wel erg vroeg. Dus eh, ja, we horen muziek van James Hype en Major laser, met Number One. Uh, trouwens, daarnet nog een Messiah en Mentis met At Last. En ook nog D.O.D. kwam voorbij. En eh, dit is dan echt de laatste platen. Chris Lorenzo en Pam. Ik zeg tot zometeen na de break. Special request to dog out. Will you come from Southwest, East It's the roughest, the roughest, but I can't win up the deck, but my down.